Goedemiddag, ik ben Renske van der Zalm en dit is het nieuws van NOS op 3. Het wietexperiment kan waarschijnlijk volgend jaar beginnen, als het aan minister Kuipers ligt. Volgens de wet mag je nu officieel geen wiet telen, maar daar komt verandering in. Voor het wietexperiment mogen telers in 10 gemeenten legaal wiet verkopen aan coffeeshops. Het project zou al veel eerder van start moeten gaan. Alleen niet alle uitgekozen telers kunnen nu genoeg leveren. Volgens Kuipers maakt dat niet uit, zei hij vandaag tijdens het drugsdebat. Als er voldoende capaciteit is, ook nog niet van alle telers... dan vinden we dat we van start kunnen gaan. Dat niet alle wiettelers voldoende kunnen leveren... komt doordat banken en verzekeraars niet willen helpen. Maar het project moet echt van start gaan, vertelt deze kenner. Het is nu wel noodzakelijk dat er doorgepakt wordt... en dat, eh, laat ik het zo noemen, het momentum voor het experiment niet verloren gaat. Het is een belangrijk maatschappelijk experiment. De samenleving was er aan toe, heeft er ook toe besloten. En eh, als het te lang duurt, kan het natuurlijk zijn dat het enthousiasme verdwijnt. En dat zou jammer zijn. Ja, de bedoeling is nu dat het experiment volgend jaar begint. De man die vastzat voor de kofferbakmoord is vrijgesproken. Volgens de rechter was Hans O. wel betrokken bij de dood van Ralf Meijnema... maar er is geen doorslaggevend bewijs. Een enorme klap voor de familie, vertelt deze RTV Drenthe-verslaggever. Aangeslagen is eigenlijk eh, het enige woord wat ik erover kan zeggen. Uh, eh, staarden voor zich uit, stil, keken elkaar aan, vol ongeloof. Hoe kan dit? van tevoren zeiden we allemaal, ehm, het bewijs dat er ligt, het is niet veel maar het zou kunnen. Ehm, maar voor hun was hij wel echt degene die verantwoordelijk was voor de dood eh, van Ralf. Dus ja, voor hun is dit wel even een klap. Het lichaam van Ralf Meijnema werd in 2017 in de kofferbak van zijn eigen auto gevonden. De wagen lag half in het water van een kanaal bij Drentse Koevorden. En vandaag Inside keert maandag inderdaad terug op televisie. Dat meldt Talpa. Gisteren meldde Johan Derksen al dat de talkshow terugkeert. Maar toen zei producent Talpa nog dat dat te voorbarig was. Het programma verdween na een rel rondom uitspraken van Derksen. Hij vertelde in de talkshow dat hij jaren geleden een kaars in een vrouw had gestopt. Al zwakte hij dat verhaal later wel weer af. Het weer lekker zonnig, wel wat wind en 17 tot 22 graden. Morgen begint in het noorden met wat regen, maar er is opnieuw weer lekker veel zon... en het wordt ongeveer net zo warm als vandaag. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. In de regio Noord-Holland staan files op de A4 Amsterdam richting Den Haag. Voor knooppunt Burgerveen 5 minuten vertraging. En voor Zoeterwoude ook 5 minuten. Op de A9 Amstelveen richting Alkmaar tussen Aalsmeer en Afrit Haarlem-Zuid.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 na opheffen over de ruim 2 miljoen euro die hij aan zichzelf uitkeerde. Tientallen ouders die slachtoffer zijn van het toeslagenschandaal... zijn boos weggelopen uit de Tweede Kamer... toen het nieuwe VVD-kamerlid Ruud Verkuilen... geen vragen wilde beantwoorden tijdens een medenspeech. En het experiment met de legale verkoop van wiet kan ook al beginnen... als nog niet alle geselecteerde telers genoeg kunnen leveren. Dat zegt minister Kuipers van Volksgezondheid. Het weer, veel zon, maar ook wat bewolking. Het wordt maximaal 22 graden.